Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vrachtwagens met hulpgoederen die maandag Gaza in mochten... hebben de Palestijnse bevolking daar nog niet bereikt. Meldt een hulporganisatie van de Verenigde Naties. Ze zijn na de grensovergang blijven staan. Onder internationale druk liet Israël maandag enkele vrachtwagens toe... na een volledige blokkade van 11 weken. Er wordt nog gesproken over een veilige doorgang voor de vrachtwagens... naar opslagplaatsen in Gaza. Israël zegt dat er afgelopen avond nog eens 100 trucks met noodhulp in Gaza in zijn gereden. Een man van 36 uit Rotterdam is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het doden van zijn vrouw. De man wurgde haar vorig jaar juli in een huis in Rotterdam-Lombardije. Op dat moment was hun baby ook in de flat aanwezig. De man werd niet lang daarna opgepakt vlak voor de Duitse grens. Hij wilde waarschijnlijk naar het buitenland vluchten. Volgens justitie wilde de vrouw scheiden en kon de man dat niet verkroppen. In Rotterdam hebben meer dan 100 mensen gedemonstreerd tegen de komst van een schip uit Israël. De betogers zeggen dat het wapenonderdelen vervoert. Het schip meerde gisteren aan in de Rotterdamse haven. Volgens de regionale omroep Rijnmond hebben de demonstranten tijdelijk het tramverkeer op de Koolsingel geblokkeerd. Ze hadden spandoeken bij zich met teksten als Rotterdam, wees niet medeplichtig. Ze willen dat de gemeente het schip tegenhoudt. De VS heeft de Boeing 747 van de Therese Koninklijke Familie officieel geaccepteerd als cadeau. Het vliegtuig is aan het Pentagon geschonken... zodat president Trump niet eerst toestemming hoeft te vragen aan het congres. Het toestel, met een waarde van 400 miljoen dollar... wordt omgebouwd tot het presidentiële vliegtuig. En Tottenham Hotspur heeft de Europa League gewonnen. In de finale in Bilbao tegen Manchester United werd het 1-0... De Nederlander Mickey van der Ven speelde de hele wedstrijd voor de Spurs. Dankzij zijn spectaculaire redding in de eerste helft, of in de tweede helft, sorry, hield hij daar de bal van de lijn. En is Tottenham voor de eerste keer in 20 jaar eindelijk weer winnaar van een hoofdprijs. Het weer vannacht wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 8. En komende dag is er in het noorden kans op een bui.